Mark Visser met het NOS Journaal. De twee explosies in het centrum van Stockholm waren een terroristische aanslag. Dat heeft de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt op Twitter laten weten. Hij schrijft dat de gevolgen catastrofaal hadden kunnen zijn. Afgelopen middag waren in het centrum van Stockholm twee explosies. Eerst ontplofte een geparkeerde auto die in een straat vol winkelende mensen stond. Twee mensen raakten lichtgewond. gewond. Een paar minuten later was er vlak in de buurt een zelfmoordaanslag. Alleen de zelfmoordenaar kwam om het leven. Het Zweedse persbureau TT zegt dat het vlak voor de twee explosies in Stockholm een e-mail heeft gekregen met extremistische teksten. Ze waren geschreven in het Zweeds en Arabisch. Volgens het persbureau waren de teksten gericht tegen de Zweedse Afghanistan-missie en de kunstenaar Las Wieks, die in 2007 spotprenten tekende van de profeet Mohammed. Het Israëlische leger heeft aan de grens met de Gazastrook twee Palestijnen gedood. De twee wilden volgens het leger de grens oversteken waarna een vuurgevecht ontstond. Een Israëlische militair raakte gewond. Afgelopen week waren er verschillende incidenten langs de grens tussen Israël en de Gazastrook. Donderdag viel de Israëlische luchtmacht drie Hamas-doelen aan in Gaza. Dat was een reactie op mortieraanvallen van Palestijnse extremisten. De stafchef van het Israëlische leger waarschuwde deze week dat het leger zich voorbereidt op een confrontatie op grotere schaal. Bij een Israëlische aanval in de Gazastrook twee jaar geleden kwamen zeker 1300 Palestijnen en 13 Israëliërs om het leven. In de eredivisie heeft koploper PSV in zijn uitwedstrijd tegen de Graafschap punten laten liggen. Het bleef 0-0. Ook Rode JC en ADO Den Haag hielden elkaar in evenwicht. In Kerkrade werd het 1-1. Hekkensluiter Willem II verloor uit bij NEC met 3-1 van NAC. Op, nee, dat zeg ik niet goed, met 3-1. En NAC, dat wil namelijk thuis met 3-1 van FC Utrecht.